FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Nigeriaan die heeft geprobeerd een aanslag te plegen op een toestel van Northwest Delta... stond op een passagierslijst die vooraf is goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding gezegd. Bovendien had hij een geldig visum voor de Verenigde Staten. Volgens de coördinator zijn op Schiphol alle veiligheidscontroles volgens de voorschriften uitgevoerd, maar hij erkent dat de huidige beveiligingstechnologie sommige gevaarlijke voorwerpen en stoffen niet kan opsporen. Staatssecretaris De Vries van Defensie heeft de kerstdagen doorgebracht bij de Nederlandse militairen in het zuiden van Afghanistan. De staatssecretaris was in het gezelschap van de commandant der strijdkrachten van UM. Ze bezochten militairen in Uruzgan en Kandahar. De Vries had de grootste kerstkaart van Nederland bij zich. Een kerstkaart waarop Defensie duizenden handtekeningen van bekende en minder bekende Nederlanders heeft verzameld als steunbetuiging aan de militairen. De oproerpolitie in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft in de lucht geschoten om aanhangers van de oppositie te verdrijven. Dat melden ooggetuigen. De oppositie was de straat opgegaan om opnieuw te demonstreren tegen de regering van president Ahmadinejad. De spanningen zijn de afgelopen week opgelopen na de dood van de dissidente geestelijke Ayatollah Montazeri. Het zuiden van Spanje wordt geteisterd door noodweer dat gepaard gaat met hevige regen en zeer zware windstoten. In de provincie Cadiz richten twee tornado's aanzienlijke schade aan. In Andalusië zijn ruim 30 hoofdwegen onbegaanbaar door de vele regen en ook het treinverkeer ondervindt grote hinder. Ook delen van Italië kampen met zware sneeuwval en regen. In Toscane zijn rivieren buiten hun oevers getreden en zijn wegen geblokkeerd door aardverschuivingen en lawines. Honderden mensen zijn in veiligheid gebracht. Ook Venetië staat bij vloed voor een groot deel onder water. Het weer, af en toe regen of motregen. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw regen, het wordt dan ongeveer 4 graden. Dit was het NOS.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 Radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Buiten is het koud. Binnen is de winterse 50.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

swinging, all the junk we was me by. I put down with my own, can't make it all alone. I built my dreams around. Winterse 50 wens je fijne kerstdagen. En de grootste kersthits aller tijden. De Winterse 50. 33.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 Een heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van fronten die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren en een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pappenhavervlokken en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn areoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Christen is geboren, al in nacht, onveilige nacht, alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fonduavondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl.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 like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. On oh, that key tag, you will never know.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 niet spelen. En Paul en Yvonne langsam van de nummers 40 tot en met 31. 40. 海参店的。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 grootste kersthits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Nieuw in de Winterse 50. 26. Winterse 50. luistert naar de Winterse 50. de grootste winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. is de Winterse 50.